wordt verdacht van drugs- en wapenbezit... Dat meldt het Brabants Dagblad. Waar Kroon precies van verdacht zou worden is niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad loopt het onderzoek naar Kroon al maanden. De Brabantse politie brengt de komende ochtend een persbericht uit over de zaak. Kroon kreeg de militaire Willemsorde vorig jaar mei voor betoonde moed in Oeroeskan. Het was voor het eerst sinds 1955 dat die onderscheiding, de hoogste militaire onderscheiding die er is, werd uitgereikt. Het geweld in de Nigeriaanse Niger-delta zal waarschijnlijk weer oplaaien... nu de belangrijkste rebellenbeweging het bestand met de regering heeft beëindigd. De beweging voor de emancipatie van de Niger-Delta, MENT, legde in oktober de wapens neer in ruil voor amnestie. Ook zou de regering meer in de Niger-Delta, het centrum van de oliewinning in het land, investeren. De MENT begon haar strijd in 2006 uit woede dat de streek geen enkel profijt had van de olieopbrengsten. De beweging heeft gewaarschuwd dat alle olieinstallaties en al het personeel van oliemaatschappijen weer zullen worden aangevallen. In de Ardennen is door hevige sneeuwval en ijzel een verkeerschaos ontstaan. Tussen Luik en Bastenaken staan zo'n 500 vrachtwagens en 150 personenauto's vast. De snelweg E25 is afgesloten omdat enkele vrachtwagens zijn geslipt en dwars op de weg staan. Ook komen de trucks vaak de hellingen niet meer op. Er ligt in de Ardennen nu zo'n 30 centimeter sneeuw. De autoriteiten hebben de rampenplan in werking gesteld en het Rode Kruis heeft twee tenten opgezet waarin de verkleumde mensen worden opgevangen. Dan het weer, sneeuw en hagelbuien, soms met onweer en plaatselijk glad. Er kan een krachtige noordwestenwind waaien, minima tussen 0 en min 4 graden.